Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het kabinet onderzoekt of theaters bij de verwachte coronaversoepelingen van dinsdag... toch langer kunnen openblijven dan 8 uur s avonds. Dat zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Het OMT adviseert om de horeca- en cultuursector onder voorwaarden te openen tot 8 uur s avonds. Maar daar zijn poppodia, theaters en bioscopen naar eigen zeggen weinig mee geholpen. De geadviseerde sluitingstijd voor de horeca wordt waarschijnlijk niet opgerekt. Dinsdag neemt het kabinet een besluit over het OMT-advies. S'avonds is er dan weer een persconferentie. De Europese import van vloeibaar gas via schepen stijgt deze maand naar een recordhoogte. Onderzoekers van een databedrijf schatten dat schepen deze maand ruim 10,5 miljoen ton vloeibaar gas zullen afleveren in de Europese havens. Dat is een verdubbeling ten opzichte van januari vorig jaar. Door de hoge energieprijzen lag de invoer vorige maand ook al relatief hoog. In Duitsland is de chef van de marine in opspraak geraakt. Vice-admiraal Schoenberg zei in een videodiscussie dat de Russische president Poetin respect verdient... en dat Oekraïne de Krim, dat door Rusland is ingelijfd, nooit zal terugkrijgen. De opmerkingen komen op een moment dat Rusland een grote troepenmacht heeft samengetrokken bij de Oekraïnse grens. De Duitse regering heeft afstand genomen van de uitspraken van de marinechef. Zelf heeft hij spijt betuigd en zegt hij dat hij zijn persoonlijke mening gaf. De Nederlandse handbalmannen hebben op het EK in Budapest gewonnen van Montenegro. Het werd 34-30. Het is de eerste overwinning voor de handbalmannen in de hoofdronde van het toernooi. Afgelopen dagen testen meerdere spelers positief op het coronavirus... onder wie de eerste en tweede doelman. Invalkeepers René de Knecht en Thijs van Leeuwen werden op het laatste moment ingevlogen. Het weer bewolkt en wat lichte regen. Vannacht koelt het af tot 4 graden en is er kans op mist. Morgen bewolkt maar wel droog. In het westen enkele opklaringen en het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.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 Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht het eerste het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk laatste show nieuws, de party update. Ja, dat niet dan, hè? <laughs> maar er schijnt binnenkort verandering in te komen. Want de horeca heeft gezegd, we willen nog eh, binnen een week willen we weten hoe of wat. Anders gaan we gewoon open. Dus we zijn benieuwd. Nu straks een tweede uurtje DJ Mouse op met zijn Global House Vibes.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 We hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden, nog te lang gewacht. We hadden het over je ziel en je kracht. Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg. Nee, voor jou was er nooit iemand genoeg.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 met Nathan en Skytech met Dancing. De Who Festival remix en daarvoor Dylan uh, Nathaniel. En Kevin McKay met Jump Around. ik weet het afgelopen donderdag of je dat gehoord. Na vrijdag werd het bekendgemaakt. Uh, eh, de Amerikaanse zanger Meatloaf. Bekend van onder meer die grote hit Paradise by the Dashboard Light. Ja, waarschijnlijk voor je tijd, maar <laughs> het is nog steeds een populaire plaat. Op eh, vele radiostations zeker. Die is op 74 jaar leeftijd overleden. Hij stierf donderdag met zijn vrouw aan zijn zijde. En ook zijn dochters Pearl en Amanda en andere naasten kwamen vlak voordat hij overleed afscheid nemen van een zanger. Het niet bekend wat de doodsoorzaak is. Nou, dat is het dus eh, volgens de geruchten wel. Want er is nu opeens, uh, eh, opeens weten ze de doodsoorzaak. Drie keer raaien waar die man aan dood gegaan is. Ja, corona. Ja, we komen er niet vanaf. We zijn er niet vanaf. En eh, we gaan er ook nooit vanaf komen. Want er komen iedere keer nieuwe varianten bij. Dus we moeten maar net zoals Engeland en Spanje doen. Gewoon alles wegdoen. En laat het maar gewoon op zijn beloning want ja, als het je tijd is, zeg ik altijd, hè, dan is het je tijd. En eh, als je dood gaat, ja, dan ga je dood. En de uitreiking van de Grammy Awards wordt verplaatst naar eh, namelijk 3 april. En zal plaatsvinden in MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. muziekprijzen zouden eigenlijk op 31 januari in, LW, ah, en, eh, in Los Angeles, LA worden gehouden. Maar wegens het coronavirus werd eerder al door de Recording Academy en CBS aangekondigd dat een andere datum zou worden gekozen. En het wordt nu dus 3 april in de MGM MGM eh, Grand Garden Arena in eh, Las Vegas. Dus eh, ben je daar ook weer van op de hoogte als je van plan was om heen te gaan. En teksten over geweld en uitingen van woede zouden niet langer als bewijsmateriaal gebruikt mogen, moeten mogen worden in rechtszaken, vinden onder andere Jay-Z. De rapper wil dat creatieve uitingen niet meer gezien worden als bewijs of als getuigenissen. En die rappers die hebben allemaal teksten. ja, het zijn volgens mij bijna allemaal gangsters geweest, maar ja, geweld en drugs en ja, als je dan in een voor de rechter en dan wordt worden tegengebruikt. worden tegen Wel heel veel mensen die schrijven teksten hoe ze zich voelen. Ik voel me kloot, ik wil iedereen doodschieten. Ja, dat zijn gevoelens. Zolang je maar niet uit, gaat het altijd goed komen. Zie je, we hebben antwoord. Ik lul u veel te veel. Wat dacht je van James Hype? Samen met Tita Lau, je hoort ze nu met Disconnected. disconnected. Nothing Can't correct it. I take a feel a little connected. I feel a little. Oh. I feel a little disconnected.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 Maar daar schijnt binnenkort, als het mee zit, verandering in te komen. Alhoewel, zo hoor je dat het eh, dat het goed gaat. De ziekenhuizen komen langzaam weer eh, leeg te staan. En dan hoor je weer dat de drie dagen op een rij weer stijgt. Ja, je weet het niet, hè. Het blijft allemaal verrassing. We horen muziek van Camille Doe en uh, Nicky Black met On My Energy. En daarvoor uh, Band met It's a House Thing. En ja, gepland voor dit jaar als het allemaal doorgaat. En daar gaan we eigenlijk stiekem toch wel een beetje vanuit. 90% dan, hè? want je, weet het niet met de regering, hè? met dat corona gedoe. Wij zijn er klaar mee, maar corona is eh, waarschijnlijk nooit meer klaar met ons. Maar hè, hoe we dat allemaal gaan oplossen, dat gaan we allemaal meemaken de komende tijd. Down the Rabbit Hole, drie dagen lang feesten. 1 tot en met 3 juli van dit jaar. Een eh, Solar Weekend Festival is vier dagen. Van 4 tot en met 7 augustus. Mystery Land. zitten we allemaal op te wachten. Vlakbij natuurlijk. Drie dagen, 26 tot en met 28 augustus van dit jaar als het mee zit. En uh, eh, Psyfy, vijf dagen lang feesten van 24 tot en met 28 augustus. Lowlands, als je daarvan houdt, drie dagen is van 19 tot en met 21 augustus Pinkpop. Van 17 tot en met 19 juni Awakenings Easter Festival. Twee dagen lang feesten op 16 en 17 april. Nou, is dichtbij. Tricky tricky, maar we gaan ervan uit dat het gaat lukken. En Awakening Summer Festival is drie dagen. Dat is van 29 tot en met 31 juli. Defcon 1, Defcon 1 moet ik eigenlijk zeggen. Zoals het officieel zo mooi heet. Drie dagen lang feesten van 23 tot en met 26 juni. Als het mee zit, ook dit jaar. En natuurlijk eh, Zwarte Cross al twee jaar maar als het mee zit, mag het dit jaar wel weer doorgaan. Eh, ligt natuurlijk aan de corona. Maar in ieder geval vier dagen lang motocross en eh, een hoop eh, herrie. <laughs> Zo noem ik dat dan maar. Ja, ik kom er elk jaar hoor, als het doorgaat. Maar <laughs> de muziek is niet echt wat je zegt wat ik hou ervan. Soms wel, soms niet. In ieder geval van 14 tot en met 17 juli gaat het allemaal gebeuren dit jaar. Zwarte cross als het allemaal mee gaat zitten. Maar nou, we moeten nog even wachten. Eerst die kroeg open. horeca moet gewoon helemaal weer beginnen. En dan langzaam weer het theaters en de festivalen. En dan eh, gaat het allemaal weer loskomen. Hopen we maar snel. CFM voor de Nightwalk. Jackie op de radio nu met What Love To Give. DJs in the mix. wekelijks nieuwe plaatjes in de studio. Hij heeft natuurlijk genoeg tijd, want er zoveel feestjes zijn er op het moment niet. Het was Jay Vegas met Take Me Away. En daarvoor hoorde je Deep in the Blue Fusing Sinta. In de remix van DJ Koon en Mark Palacio. CFM Zand, is weer tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair op de streams en in het buitenland. Want zoals Engeland en Spanje, daar zijn de dingen gewoon allemaal open. En nog andere landen ook trouwens hoor. Eh, daar kan je ook nog gewoon lekker feesten ieder vond deze week op 10 Westad met Perfect. Op 9 Daniel Steinberg met 2001. Op 8 Bob Clair met 7 Hours Soul. Rework 2021. Op 7 Cortesman en uh, Mitch B met Power. Op 6 Junior Jack in de David Pang remix van Stoopy Disco. Op 5 Evan McVigar met Tell Me Something Good. Op 4 Jade, Welcome to the People. Op 3 Mark Knight en Mason met Giving Up. Op 2 Astro Trax en Martin Eiking met uh, Feel the Vibe. Is samen met Shola Phillips. En deze week op 1 nog steeds op 1. Die plaat die al eh, jarenlang uitgemolken wordt. Volgens mij al bijna 20 jaar. is Café Del Mar, de Paul White's Iceland Rework van Paul Reed. Ja, hebben we al te vaak gehoord hè. Het originele heb ik al heel vaak gehoord. Die andere remix al. Dus uh, je kent hem vast, hè. We gaan iets anders draaien. Geen nummer 1 in de Nightwalk 10 eh, die we gaan draaien, maar wel Mark Funk, Danny Cruz en Jody Findley met About You Americana. You came along when I was so full of time. Air Dance Show. Dance Fort FM. met Felicidad. En daarvoor Paradise eh, Groove, samen met Crusty Pizza. Eh, en Terry Lex met Flawless 2K22, oftewel een nieuwe remix van een grote hit van lang geleden. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zo meteen het nieuws en weer. Alsof je erop zit te wachten natuurlijk. Maar ja, hoor je weer over slechte dingen. Hè? Over eh, hoe de stand is corona misschien. Met corona. Maar in ieder geval zometeen DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uurtje vliegt natuurlijk helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Voor nu nog even muziek. Mikey Jubilee met eh, Marlena Dap.